4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft Shell aangeklaagd... voor de grote explosie op het industrieterrein Moerdijk in 2014. Daarbij vielen toen twee gewonden. Daarnaast moet het concern ook terechtstaan voor het lekken van het kankerverwekkende... en explosieve gas ethyleenoxide tussen november 2015 en februari 2016. De explosie in 2014 kwam Shell Moerdijk op zware kritiek te staan van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad was het bedrijf zich onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico's. Tegen Willem Holleder is levenslang geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij opdrachtgever van vijf liquidaties in de periode 2003-2006. Het gaat om de moorden op Cor van Hout, Kees Houtman, Thomas van der Bijl, Willem Enstra en John Mieremet. Justitie zegt dat Holleder samen met Dino Soerel en Stanley Hillis de top van een criminele organisatie vormde. Soerel is eerder al tot levenslang veroordeeld en Hillis werd in 2011 doodgeschoten. Holleder spreekt alle beschuldigingen tegen tegen. Zijn advocaten zeggen vijf dagen nodig te hebben voor hun pleidooi. En dat begint volgende week donderdag. In juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak. Pretpark De Efteling in Kaatsheuvel mag voorlopig niet uitbreiden. Dat heeft de Raad van State besloten. Omwonenden hadden geprotesteerd omdat ze bang zijn voor overlast. Ook wezen ze op negatieve gevolgen voor de natuur. Het attractiepark wil in tien jaar groeien van 5 naar 7 miljoen bezoekers per jaar. De Efteling wil daarom in twee richtingen groeien met nieuwe attracties, meer parkeerplaatsen en extra plekken om te overnachten. De verklaringen die kroongetuige Tony de G. heeft afgelegd... in de zaak tegen motorclub Calo Wago worden nog niet vrijgegeven. Het opmaarministerie Ministerie verdenkt de leiders van de club... van betrokkenheid bij zeker twee liquidaties in 2017. Volgens justitie zal het de lopende onderzoeken schaden... als die verklaringen worden vrijgegeven. Ook zou het tot ernstige veiligheidsrisico's leiden... voor getuigen en verdachten... van wie een aantal nog niet is aangehouden. Het weer is overwegend bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Niet al te veel vertraging nog, alleen op de A4 Amsterdam-Den Haag... alweer 5 minuten tussen Hoofddorp en Roelofarensveen.